Miljoenen mensen zaten hierdoor in het donker. Ook deze Nederlander in Valencia. Ja, vrij abrupt. Mijn eh, vriendin eh, alarmeerde me eigenlijk omdat ze vanuit huis werkte en geen internet meer had. Eh, en, en toen ging ik checken of er iets met de stroom was. En kwam ik er geleidelijk aan achter dat eh, de hele buurt zonder stroom zat. Hij had een noodstroomvoorziening thuis en kon daar nog wat apparaten op aansluiten. Andere mensen hadden minder geluk. Zeker 30.000 reizigers in Spanje stranden door de stroomstoring. Veel treinstations daar zijn de hele nacht opengebleven om mensen op te vangen. Het is nog onduidelijk of het treinverkeer vandaag weer kan worden opgestart. De storing zou zijn ontstaan door temperatuurverschillen. In Mexico zijn de lichamen gevonden van een vermiste vrouw en haar man. Ze waren sinds begin oktober vorig jaar spoorloos. De vrouw was een bekende activiste die zich uitsprak tegen vrouwenmishandeling. Ze werd al langere tijd bedreigd. Volgens de Mexicaanse politie zit er een, zit er een criminele bende achter de dood van de twee. Een vrouw is opgepakt en zit vast. Het ronselen van jongeren voor criminele klusjes is niet alleen een probleem in Nederland. De Europese politieorganisatie Europol begint een grote actie tegen criminelen die jongeren proberen in te zetten om aanslagen, moorden en overvallen te plegen. Zo is allemaal lezen in de Telegraaf vanmorgen. Een Nederlandse politiechef zegt tegen de krant dat criminele organisaties vaak online platforms gebruiken om jongeren te benaderen. En geen drollen en vies toiletpapier meer in de bosjes bij de Maarseveense plassen bij Utrecht. Er zijn openbare toiletten neergezet. En die zijn volgens dit raadslid hard nodig. Je, ziet, je ziet mensen de bosjes inlopen en eh, met opgelucht gezicht weer terugkomen. <laughs> Dus dat zegt genoeg. Nou, sommige mensen die komen ook gewoon die niet naartoe omdat er geen wc's zijn, maar ook omdat het eh, vaak erg smerig is. Ik ook eh, bosjes. Bijna twee kilometer daar. Vorig jaar organiseerde de lokale SP zelfs een teldag om aandacht te vragen voor het probleem. Dankzij geld van de provincie staan er nu schone toilethokjes. Ze blijven tot oktober staan en worden op drukke dagen iedere dag schoongemaakt heb ik het weer nog voor je. De dag begint zonnig, later wat meer bewolking. Maar het wordt wel een lekker temperatuurtje, 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. In de noordelijke helft van het land komt dichte mist voor...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 That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go, here we go. like a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here.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 Wow. Then. wants to live. not over. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Canada heeft de Liberale Partij de verkiezingen gewonnen. Het is nog niet duidelijk of de partij van zittend premier Carney ook een meerderheid in het parlement krijgt. De partij won vooral aan populariteit door de anti-Trump-campagne. Grote delen van Spanje en Portugal hebben weer stroom na de storing van gisteren. Duizenden mensen moesten de nacht doorbrengen op treinstations omdat ze niet meer op hun bestemming konden komen. NOS-correspondent Desi Moor en cameravrouw Edmee van Rijn... hebben een tegel gewonnen voor hun verslaggeving vanuit het Midden-Oosten. Ze kregen de journalistieke prijzen voor hun verslag van de val van het regime van Assad... in Syrië eind vorig jaar. Het weer in de noordelijke helft eerst nog mist.